Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Steeds meer partijen willen dat het kabinet iets doet tegen de stijgende prijzen aan de pomp door de oorlog in het Midden-Oosten. Andere Europese landen doen er al iets aan, maar het kabinet vindt het nog te vroeg omdat de prijzen nog elke dag sterk op en neer gaan en het onduidelijk is hoe de oorlog verder zal verlopen. GroenLinks PvdA wil dat er een maximumprijs aan de pomp komt, net als onder meer de SP. Premier Jette noemt het een interessant plan. Morgen praat de Tweede Kamer over de gevolgen van de oorlog. In het hoger beroep in de zedenzaak rond Ali B. hebben de slachtoffers opnieuw van zich laten horen. Ze waren niet zelf aanwezig, hun advocaten lazen een verklaring voor. Een van de vrouwen die aangifte van verkrachting deed tegen Ali B. zegt dat ze alleen maar uit is op erkenning. Zangeres Ellen ten Damme, die ook aangifte deed... zegt de aandacht rond de zaak nooit te hebben gewild... en dat het haar belemmert op veel manieren. Ali B. zei vandaag opnieuw dat hij onschuldig is. Er volgen nog twee dagen in het hoger beroep. En op 7 mei is de uitspraak. De man die terecht stond voor de moord op de Haagse garagehouder Loek van Dam in 1992 is vrijgesproken. Het OM had 14 jaar geëist. 34 jaar geleden werd Van Dam van achteren doodgeschoten in zijn garage. De man die nu terecht stond zou zijn zoon opdracht hebben gegeven voor de moord. Maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. De zaak van de zoon is verjaard. De moord op Van Dam is een van de bekendste cold case zaken van Nederland. De autobrand vannacht in de Joodse wijk in Antwerpen was mogelijk terrorisme. De Belgische justitie houdt daar rekening mee. De politie pakte twee jonge verdachten op. De brandstichting is opgeëist door dezelfde groep die onlangs ook aanslagen claimde in Amsterdam en Rotterdam. Dan het weer, veel bewolking. In het oosten en zuidoosten ook wat zon. Het is 11 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Vanavond bewolking, vannacht volgt er regen. Morgen buien en dan wordt het rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen valt de avondspits voorlopig nog wel mee. Vijf minuutjes op onthoud op daar 9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten op daar 10 vanuit Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer.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 Andere Europese landen doen daar al iets aan, maar het kabinet vindt het nog te vroeg omdat de prijzen nog elke dag sterk op en neer gaan. In het hoger beroep in de zedenzaak rond Ali B. hebben de slachtoffers opnieuw van zich laten horen. Hun advocaten lazen een verklaring voor. Ali B. zei opnieuw dat hij onschuldig is. De autobrand vannacht in de Joodse wijk in Antwerpen was mogelijk terrorisme. De Belgische justitie houdt daar rekening mee. De politie pakte twee jonge verdachten op.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 It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change. The poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion.